4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen de man die wordt verdacht van het ontvoeren, verkrachten en doden van Anne Faber... is in hoger beroep opnieuw 28 jaar cel en tbs geëist. Vorig jaar veroordeelde de rechter Michael P. conform die eis. P. ging daartegen in beroep. Volgens hem was hij mishandeld bij zijn arrestatie... en was de straf die hij van de rechtbank had gekregen... veel hoger dan in vergelijkbare zaken. Hanne Faber verdween in september 2017 bij Soest... toen zij een fietstocht aan het maken was. Twee weken later werd haar lichaam gevonden in Zeewolde... kort nadat Michael P. was gearresteerd. Opsporingsdiensten, zoals de douane en de politie... werken niet goed samen bij de bestrijding van de drugsmokkel in de Rotterdamse haven. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben op verzoek van gemeente, politie, douane en het Openbaar Ministerie de drugscriminaliteit in de haven in de kaart gebracht. Daaruit blijkt dat de diensten zich vooral richten op de criminelen die de drugs uit de containers halen. De organisatoren van de drugstransporten blijven vaak buiten schot. De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van Sibrand Buma. Die wordt in augustus burgemeester van Leeuwarden. Buma heeft 17 jaar in de Kamer gezeten voor het CDA... waarvan ruim 8 jaar als fractievoorzitter. Kamervoorzitter Ariep typeerde Buma als een dossiervreter... en een behendig debater. Ze noemde hem een steer in de politiek... die zijn carrière langzaam opbouwen... door steeds sterker en krachtiger in de race te komen... net zoals in de Elfstedentocht. Het kabinet gaat snel op zoek naar een oplossing voor bedrijven in de industrie, de havens en de chemie die hun werknemers willen testen op drugs en alcohol. Dat mag nu niet vanwege de privacywetgeving, maar tientallen bedrijven doen het al wel. Staatssecretaris Van Ark gaat kijken of de regels kunnen worden aangepast. Voor een beperkt aantal beroepen geldt al een uitzondering... waardoor piloten, treinmachinisten en schippers kunnen worden gecontroleerd. Het weer. Vanavond is het in het hele land droog en neemt de wind af. Morgen schijnt wat vaker de zon bij 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Het is al wel wat drukker dan gebruikelijk in de regio, maar heel veel bijzonderheden zijn er nog niet.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 And in that time I was alone so many just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father. should go on without the help of my soul. And I will not be commanded. And I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help. control. And I will not let my future go on without the help of my soul. I will not be commanded. I will not be controlled.